werd al meer dan 120 jaar geleden ingediend... maar de voorstellen haalden nooit een meerderheid. Volgens deskundigen heeft de wet vooral symbolische waarde... om stil te staan bij gruweldaden uit het verleden toch benadrukt president Biden dat de wet ook daadwerkelijk nodig is... tegen hedendaagse vormen van racistisch terrorisme. Als de Oekraïense president Zelensky donderdag de Tweede Kamer toespreekt via een videoverbinding... is Forum voor Democratie daar niet bij. De Kamer is volgens partijleider Baudet geen plaats voor buitenlandse inmenging. Op Twitter schrijft hij dat Forum ook niet meedoet aan het debat erna. Baudet noemt het naïef en absurd om Zelensky te zien als een halve heilige... omdat hij politieke partijen verboden heeft en de media monddood heeft gemaakt. Eerder werd Baudet door andere partijen beschuldigd van pro-Russische uitspraken. Een helikopter van de Verenigde Naties is maandag boven het oosten van Congo uit de lucht geschoten door rebellen. Aan boord waren volgens het Congolese leger acht VN-militairen en VN-waarnemers. vn militairen en vn waarnemers de helikopter voerde een verkenningsmissie uit boven het gebied... waar de laatste tijd veel geweld is tegen burgers. Rebellengroepen vechten in het oosten van Congo om grond... waarin veel mineralen zitten. Louis van Gaal is vrijdag niet aanwezig bij de loting voor het WK. De bondscoach test nog steeds positief op het coronavirus... en mag daarom niet in het vliegtuig naar Qatar stappen. Assistenttrainer Danny Blind gaat daarom in zijn plaats. Oranje speelde gisteravond in Amsterdam een oefenduel tegen Duitsland. De wedstrijd eindigt in een 1-1 gelijkspel. Het weer, wolkenvelden en kans op wat regen. In opklaringen daalt de temperatuur tot net iets boven het vriespunt. Komende ochtend is het nog bewolkt.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 toi t'as sauvé la mienne. Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh comme c'est beau le métier de parent. Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs, y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tu verras c'est que du bonheur. Ensuite, toi tu feras tes valises et puis bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. Allez-y, fais des gosses. Tu verras, c'est que du bonheur. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, y'aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type Puis on fera caca et puis on fera pipi.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 Everybody get down with me. Correct my hips and move, man. Everybody get down with me. Correct my hips and move, man. Everybody get down with me. Correct my hips and move, Everybody get down with me. Correct my hips and move, Everybody get down with me. Correct it good. on to my waist. Don't let go of me. Hold on to my hand. Hold on to me. Hold on to my body. hold on to me. hold me, baby. Hold on to me, hold on to me. hold me, hold on to me, hold on to me, hold on to me, hold on to me. Hold on, hold on, hold on, baby. Hold on, baby. Don't let go of my body. Well, hold me, baby. on. Hold on to my body, baby, baby, baby. In de vroege morgen, elke vroege morgen. Lees ik alle nieuwtjes in de krant. Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen? Wat is er in de wereld aan de hand? Ik ben altijd dichtbij, weer een stukje vrijer.